Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister De Jager wil het mogelijk maken in tijden van een bankencrisis eh, het spaargeld van consumenten beter te beveiligen. Dat kan door het spaargeld af te schermen van risicovolle activiteiten van de bank. De Nederlandse bank en de minister van Financiën krijgen nieuwe bevoegdheden op dit punt. Volgens De Jager is het plan ook goed voor de stabiliteit van het financiële stelsel. De maatregelen moeten in anderhalf jaar worden ingevoerd. De Belgische formateur Elio Di Rupo heeft bij koning Albert zijn ontslag ingediend. De Franstalige socialist was in mei belast met de opdracht een regering te vormen. Hij bracht maandag een uitgebreide nota uit met bezuinigingsvoorstellen en plannen voor staatkundige hervormingen. Gisteren wees de grootste Vlaamse partij, de N-VA van Bart de Wever, de nota af. Koning Albert wil nu een adempauze van enkele dagen. In België wordt rekening gehouden met nieuwe verkiezingen. In Congo is een passagiersvliegtuig met 112 inzittenden bij de landing in Kisangani verongelukt. De autoriteiten vrezen voor een dodental van boven de 50. Het toestel probeerde in slecht weer te landen. Het vliegtuig is van de Congolese maatschappij Hewabora, die in de Europese Unie op de zwarte lijst staat. op de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral is voor de laatste keer een Space Shuttle gelanceerd. De Atlantis is iets voor half zes Nederlandse tijd met vier bemanningsleden de ruimte ingeschoten. De Space Shuttle brengt bijna vier ton voedselmateriaal en reserveonderdelen naar het internationale ruimtestation ISS. Ook heeft de Atlantis muizen aan boord om een middel tegen botontkalking te testen. Met de vlucht komt een eind aan 30 jaar ruimtevluchten met de Space Shuttle. De ruimtevaartorganisatie NASA vindt de ruimteveren te duur en te riskant. Het einde van het shuttle-programma kost zo'n 8000 banen in Florida. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en westen nog enkele buien, elders opklaringen.